Ze wil van de vervoerbedrijven horen wat ze daarvan vinden. Gisteren bleek dat het saldo op anonieme chipkaarten via fraude eenvoudig is te verhogen. Het is de bedoeling dat de strippenkaart in Zuid-Holland volgende week wordt afgeschaft. Justine Henin heeft aangekondigd dat ze weer gaat stoppen met tennis. Ze heeft te veel last van een elleboogblessure om op het hoogste niveau mee te blijven doen. De 28-jarige Belgische stopte in 2008 ook al met toptennis, maar maakte een jaar later haar rentree. Die verliep succesvol, maar vorige week werd ze in de derde ronde van de Australian Open uitgeschakeld.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 714, live, Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess. Don't say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the microphone that I am holding. Copywritten lyrics only can't be stolen if they all snap.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 Het is een van de veranderingen waarmee het kabinet de twijfelende oppositie in de Tweede Kamer tevreden wil stellen. Het kabinet is voor een meerderheid aangewezen op de oppositie. Egypte lijkt de demonstranten tegemoet te willen komen. De premier heeft toegezegd dat de vrijheid van meningsuiting een wettelijk recht zal worden. Hij benadrukte dat de politie zich bij de demonstraties van gisteren terughoudend heeft opgesteld... en dat er 500 betogers zijn opgepakt. Na de massale protesten van gisteren wordt er nu op veel kleinere schaal gedemonstreerd. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van correspondent Eduard Patberg in Egypte. Hij werd gisteravond door een groep agenten mishandeld, hoewel hij zich kenbaar maakte als Nederlandse journalist. De OV-chipkaart kan ook worden gekraakt zonder dat het bedrijf dat achter de kaart zit